Bij de aanslag op een Hamas-kopstuk in Dubai vorige maand... hebben verschillende daders de identiteit gebruikt van Britten die in Israël wonen. Van zeker twee Britten staat vast dat ze niet in Dubai waren op het moment van de aanslag. Die is volgens de politie in Dubai gepleegd door de Israëlische geheime dienst. Volgens Brown is het Britse paspoort een belangrijk document... waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman gaat niet op de zaak in. De Hamas-leider was in Dubai om wapens te kopen. Hij werd gedood in zijn hotelkamer. In Vancouver zijn 20 bezoekers van een openluchtconcert gewond geraakt. Toen een Canadese band met optreden begon, bestormden de fans het podium. Veel mensen kwamen in de verdrukking. Uiteindelijk moesten 9 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. Het concert, waar ruim 7000 bezoekers op af waren gekomen, werd direct afgelast. Het concert maakte onderdeel uit van allerlei festiviteiten vanwege de Olympische Spelen. Oud-ABN AMRO-topman Rob Hazelhoff is overleden. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN was hij een van de grondleggers van ABN AMRO. De eerste grote fusiebank in Nederland. Hazelhoff begon op zijn 22e bij de Nederlandse Handelmaatschappij. Een voorloper van de ABN-bank. Hazelhoff was 79 jaar. Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap in 2012 op 3 september met een uitwedstrijd tegen San Marino. Het speelschema is vandaag opgesteld door bondscoach Bert van Marwijk en de trainers van de andere landen in de pool. Behalve San Marino zijn dat Moldavië, Zweden, Finland en Hongarije. De laatste wedstrijd van Oranje is op 11 oktober 2011 in Zweden. Alleen de winnaar van de pool gaat direct door naar de eindronde van het EK. Dat gehouden wordt in Polen en Oekraïne.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our likenesses and now we're unified. I thought that we would just be friends.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 Kill all the blacks, kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people so it goes.